De koopkracht daalt het meest bij SGP, CDA en D66. Dat is een van de conclusies van het Centraal Planbureau dat samen met het Planbureau voor de Leefomgeving verkiezingsprogramma's heeft geanalyseerd. De VVD creëert verreweg de meeste banen, de SP en de PVV de minste. Het overheidstekort wordt het meest teruggebracht door de VVD, gevolgd door het CDA. Het programma van GroenLinks dringt de uitstoot van broeikasgassen het meest terug, VVD en PVV het minst. Het CPB heeft van negen partijen de programma's bekeken op onder meer de gevolgen voor de overheidsfinanciën, de koopkracht, de werkgelegenheid en het milieu. In Bangkok hebben demonstranten een boeddhistische tempel verlaten. Ongeveer duizend mensen, onder wie veel vrouwen, kinderen en bejaarden... hadden daar hun toevlucht gezocht na de militaire actie van gisteren. In de tempel werden zes lijken gevonden. Gisteren deed het leger een aanval op het kamp van de roodhemden... in het centrum van de Thaise hoofdstad. Nadat de oppositieleiders zich hadden overgegeven... staken woedende betogers tientallen gebouwen in brand. Zeker elf mensen kwamen om het leven. De KNVB dreigt NEC uit de competitie te nemen omdat de gemeente Nijmegen opnieuw geen thuiswedstrijd wil toestaan aan het begin van het voetbalseizoen. Regel is dat elke club begint met een uit- en een thuiswedstrijd, maar Nijmegen wil geen thuiswedstrijd in de eerste helft van augustus omdat er dan door vakanties niet genoeg agenten zijn. De Voetbalbond heeft voorgesteld dat NEC zelf mag bepalen in welk weekend de thuiswedstrijd wordt gehouden en heeft de club een tegenstander aangeboden die, die niet tot de risicoduels behoort.